Op Sicilië is vannacht een aardbeving geweest. De activiteit van de vulkaan de Etna veroorzaakte een beving met een kracht van 4,8. Zeker twee mensen raakten gewond toen een huis instortte... en verschillende gebouwen raakten beschadigd. Ook in de naburige grote stad Catania werd de beving gevoeld. De Etna barstte maandag uit en sindsdien zijn er honderden naschokken geweest. Dorpen in de omgeving van de vulkaan zijn bedekt met as. Het vliegverkeer op de luchthaven van Catania werd maandag stilgelegd... maar is gisteravond weer hervat. De Terreurbeweging Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op... voor de aanslag op het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij die zelfmoordaanslag in Tripoli vielen gisteren drie doden en 21 gewonden. Eerst lieten de aanvallers een autobom ontploffen. Daarna drongen twee terroristen het gebouw binnen en bliezen ze zichzelf op. Een derde terrorist werd door bewakers doodgeschoten. Japan gaat weer jagen op walvissen. Het land trekt zich daarom terug uit de internationale walvisvaartcommissie. Volgens de regering is de walvissenpopulatie voldoende hersteld... om commerciële jacht weer mogelijk te maken. De afgelopen jaren ving Japan ook al walvissen... maar dat was onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen Japan jaagt straks weer op walvissen... ook Noorwegen en IJsland negeren het wereldwijde verbod... op de commerciële walvisvaart.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 December is beginning to shine A tingle's coming to the atmosphere again So fine, so fine And everybody's running, getting something done So little time and so much to do I thought I'd write a note up to a Christmas To you, to you

could always my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 time. each other never. It was a waste of time. Oh, Christmas just ain't Christmas without the one.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 of love in a better climate and for what it's really worth. I put faith in the star we follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find the lines. Where's the beauty? time. And I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter. internet. www.zfmzandvoort.nl surveillance.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 down. here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 一丝。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 na glória. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...